uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het OM zou maar strafrechtelijk bewijsgrond te hebben... over het soort boekraket dat is gebruikt om de ma 17 neer te halen... en over de exacte locatie. Dat staat in een brief van hoofdofficier Westerbeke aan nabestaanden... meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. Raketresten worden momenteel onderzocht. Verder zouden er geen video- of filmbeelden zijn van de lancering... en vanwege de bewolking ook geen satellietbeelden... Ook heeft Oekraïne geen radardata meer. Met Rusland is het OM nog in gesprek. De VS hebben radardata al beschikbaar gesteld. Het OM komt volgens RTL komende dag met een toelichting. Er komt geen asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen in Hees in Brabant. Tijdens een raadsvergadering bleek er niet genoeg politieke steun. Wel wil Bern Hezen, waar Hees onder valt, extra statushouders opvangen. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben. En buiten de raad werden twee mensen opgepakt voor opruiing en belediging. Een derde omdat hij een mes op zak had. Telecomprovider Vimpelcom betaalt de Nederlandse justitie bijna 360 miljoen euro om vervolging voor omkoping en valsheid in geschriften te ontlopen. Ook met de VS heeft het bedrijf een schikking getroffen. Vimpelcom zit in Amsterdam. Het is een van de grootste telecomproviders ter wereld. Volgens het OM heeft Vimpelkom zich schuldig gemaakt aan corruptie... bij het verkrijgen van toegang tot de Oekraïnse markt. Voetbal. Manchester United heeft ook in de Europa League slecht gepresteerd. De ploeg van Louis van Gaal verloor in de achtste finales bij het Deense FC Midtjylland met 2-1. Memphis Depay scoorde de enige goal voor de Engelsen. Volgens Van Gaal heeft zijn ploeg last van de wet van Murphy en zit momenteel alles tegen.